Goedemorgen, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Universiteiten blijven opleidingen promoten bij internationale studenten... terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling is, dat schrijft de Telegraaf. Er is namelijk een groot tekort aan studentenkamers. Afgelopen zomer kregen buitenlandse studenten het advies om niet naar Nederland te komen... als ze geen woonruimte hebben. Unies beloofden vervolgens om minder buitenlandse studenten te werven, maar dat doen ze dus niet. Volgens experts komt het omdat buitenlandse studenten voor een universiteit meer geld op opleveren dan Nederlandse studenten. Nederlandse mariniers hebben samen met collega's uit Colombia en Amerika bijna 10.000 kilo cocaïne in beslag genomen. De helft daarvan dobberde in de zee bij Aruba om daar later opgehaald te worden. Ook op zeven andere plaatsen in het Caribisch gebied waren acties. 15 mensen zijn opgepakt. Een drukke avond en nacht voor veel brandweermensen. Op meerdere plekken waren grote branden. In Nijmegen bijvoorbeeld. Er is heel veel schade aan een appartementencomplex. Ook in Utrecht was brand bij een restaurant in het centrum. En in Eindhoven brak brand uit in een flat waar veel ouderen wonen. Zij zijn geëvacueerd. Eén bewoner is gewond geraakt. Het is vanavond pakjesavond en dus gaan heel veel hulppietjes waarschijnlijk vandaag nog even de stad in voor wat last minute cadeautjes. Uit nieuwe betaalcijfers blijkt dat afgelopen donderdag de meeste spullen werden gekocht. Ook bij deze winkels ging het hard. Het is hartstikke druk, aan hele lange rijen. De doppelspelletjes zijn echt bijna niet aan te slepen. Ik ben eh, zeker tevreden. Er komen veel mensen. De schuimpjes en strooigoed is al op zelfs. Dus eh, zo snel gaat het. En het lijkt er ook op dat Sint lekker gebruik heeft gemaakt van Black Friday. Ook die dag werd er veel geshopt. Dan nog het weer. Daar is het weer. In het zuiden van Limburg dwarrelen vanochtend wat sneeuwvlokken neer. Daarna, dat valt wat tegen, toch veel wolken en ook wat regen. Ook de temperatuur zit niet mee. Het wordt op sommige plekken maar een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Herman de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat tussen Knoop het Kooimeer en Knopend Beverwijk 7 kilometer file. De linkerrijstrook is dicht en daarom is de vertraging opgelopen tot 25 minuten. Een file voor de Koentunnel vanwege een te hoge vrachtwagen vanaf Landsmeer 2 kilometer file. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes 5 kilometer door een ongeluk 20 minuten erbij. En 20 minuten erbij op de A27 Almere richting Utrecht tussen Almere Haven en Knoop het Eemnes.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 Liesje was uitzinnig en ze danste in het rond... maar ze was wat onvoorzichtig en sprong bovenop de hond. De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook. En stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakten hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed haar tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai verdween hij in de nacht. En iedereen dacht, oh, what a guy. to make it Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Brussel begint de grootste strafzaak ooit in België. Tien mannen staan terecht voor terroristische aanslagen in Brussel in 2016. Daarbij vielen 32 doden en honderden gewonden. Het Zwolse ziekenhuis Isala huurde jarenlang panden van vijf eigen cardiologen. En het ziekenhuis wist dat niet. Dat meldt NRC op basis van eigen onderzoek. Zoetermeer gaat de kap van de Nelson Mandela-brug afhalen. De constructie van de fiets- en voetgangersbrug is te zwaar... en mogelijk is daardoor gevaar voor de A12 en de trein. En het weer, af en toe wat regen of motregen. In Limburg valt wat sneeuw en het wordt 2 tot 5 graden. ZFM. trying to get down Ik heb een negatief fortuin als er straks bankbiljetten groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Kom dan nog maar eens terug met Sinterklaas niet.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 Ik heb een negatief voor Klaas niet. to know De stuk de honderd jaar zijn boot, die is een droom. voor alle kinderen cadeautjes mee. Ja, Sinterklaas die heeft een hele mooie boot. Vol met cadeautjes, oh hij is zo lekker groot. Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. En hij heeft hele coole pieten op zijn boot. Een stuk honderd jaar zijn boot, die is een rood. Hij is niet geel en niet groen en niet rood.